voor een groot deel leeg, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van de 18 plaatsen zijn er dit jaar gemiddeld maar vier bezet. De jaren daarvoor was dat niet veel meer. De gevangenen gaan alleen maar naar de inrichting als er een extreem vluchtrisico bestaat. Een van de mensen die nu in Vught zit is Willem Holleder. ondanks de lage bezetting wil justitie de gevangenen op de drie verschillende afdelingen niet samen op één afdeling zetten. Voor het eerst in jaren wordt er weer meer ingebroken. Het Verbond van Verzekeraars kreeg vorig jaar bijna 64.000 claims binnen. 3.000 meer vergeleken met een jaar eerder. Een oorzaak zou kunnen zijn dat er door de aantrekkende economie... meer dure spullen worden gekocht. En vanuit Limburg kwamen relatief de meeste inbraakclaims. Duitsland past per 1 januari de norm voor winterbanden aan. Naast het keurmerk M plus S moeten de banden ook een alpine symbool hebben in de vorm van een sneeuwvlok. Uit onderzoek van de BOVAG blijkt dat 86% van de Nederlandse wintersporters daarvan nog niet op de hoogte is. Alleen mensen die na januari banden hebben gekocht die niet aan de nieuwe eisen voldoen kunnen een boete van zo'n 70 euro krijgen. Voor de rest geldt een overgangsperiode tot september 2014. Het weer nog op veel plekken dichte mist.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 Dat is het bedrag dat mensen aan inkomen overhouden... na aftrek van vaste kosten, zoals huur, energie en water. ook voor andere groepen wordt de norm verruimd. Het normbedrag kan omhoog doordat alle voedselbanken voldoen aan de eisen van de NVWA. Daardoor kunnen supermarkten meer voedsel doneren.